De gemeente wil inwoners fatsoensnormen bijbrengen door een verbod op het dragen van zeer schaarse kleding, zonnebaden in het openbaar en godslastering. Het weer, vanochtend eerst zon, maar geleidelijk neemt de bewolking vanuit het westen toe en tegen de avond kan er wat lichte regen vallen.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 But for now, love, let's be real. I never thought I could act this way, and I've got to say just like an old time movie about a ghost from a wishing well in a castle dark or a fortress strong with chains upon my feet. The stories always end if you read between the lines. You'll that you left. I never thought I could feel this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone, and I just can't get it back.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 Ze vinden dat de belangenorganisatie voor de brandweer klachten over bijvoorbeeld het communicatiesysteem C2000 niet serieus neemt. Volgens de bonden is er direct actie nodig om het systeem te verbeteren. Maar de NVBR wil wachten tot er een nieuwe versie is. Ook zijn de bonden het niet eens met plannen om het aantal mensen op brandweerauto's te verminderen. Premier Mark Rutte spreekt vandaag in de Tweede Kamer de regeringsverklaring uit. Daarin geeft hij aan wat zijn kabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV de komende jaren wil gaan doen. Daarna volgt een debat met de Kamer. Daarin wordt onder meer gesproken over de dubbele nationaliteit van CDA-staatssecretaris Veldhuizen van Zanten. Rutte heeft gezegd dat hij hier geen moeite mee heeft. In Duitsland wordt vandaag gestaakt bij het regionale treinverkeer. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van treinen. Werknemers van de regionale spoorvervoerders willen net zoveel loon krijgen als collega's bij Deutsche Bahn, de vroegere monopolist op het spoor. Zij zouden tot 20% meer verdienen. De Chileense mijnwerkers die ruim twee maanden onder de grond vastzaten... hebben een medaille gekregen van president Piñera. Ook krijgen ze een replica van de reddingscapsule waarmee ze naar boven zijn gehaald. Buiten het presidentiële paleis werden de mijnwerkers door duizenden Chilenen toegejuicht. De gemeenteraad van een Zuid-Italiaanse badplaats heeft ingestemd met een verbod op het dragen van minirokjes. Gisteren demonstreerden nog tientallen.